After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. little bit faster, made my skin a little bit thicker. It makes me that much smarter.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 Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free they would not listen, they're not listening still Perhaps they never will ZFM ZFM van Zandvoort.